en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. Minister Dijsselbloem noemt de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau uitzonderlijk. Hij vindt het belangrijk dat de Nederlandse begroting weer in evenwicht is. Dijsselbloem is ook blij met de snel teruglopende werkloosheid... en de positieve voorspellingen van het CPB over de groei. De komende jaren kan er volgens hem meer worden geïnvesteerd. Dijsselbloem waarschuwt wel dat de open Nederlandse economie nog altijd kwetsbaar is... voor invloeden van buitenaf. Schrijver en columnist Bas Heijnen krijgt de PC Hoofdprijs 2017. De jury noemt Heijnen een schrijver met een bijzondere positie als columnist en essayist. Die schrijft over een enorme verscheidenheid aan actuele kwesties. Bas Heijnen debuteerde in 1983 met de roman Laatste Woorden maar hij legde zich later toe op non-fictie. Sinds 1991 is hij columnist voor NRC Handelsblad en in 2008 presenteerde hij Zomergasten. Aan de PC Hoofdprijs is een bedrag van 60.000 euro verbonden. Bas Heijnen krijgt de prijs op 18 mei. Bestuurders van zware, langzame voertuigen moeten treinmachinisten kunnen waarschuwen als ze hun voertuig het spoor blokkeert. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport naar aanleiding van een treinongeluk in Dalfsen begin dit jaar. Ongeluk veroorzaakt door een hoogwerker die niet op tijd de overweg kon passeren. Een passagierstrein botste op de hoogwerker en ontspoorde. De machinist kwam daarbij om het leven en twee passagiers raakten licht gewond. De Onderzoeksraad vindt dat spoorbeheerder ProRail met een alarmeringsmogelijkheid moet komen voor bestuurders. Machinisten zouden dan in geval van nood kunnen vluchten uit hun cabine. Het weer. Regen trekt vanochtend naar het oosten weg, waarna het vrijwel overal droog is. Later op de dag komt er vanuit het westen een nieuw regengebied het land binnen. En het wordt een graad of 8. Vanaf morgen rustig en droog, wel kans op mist, maar weinig verandering in temperatuur.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 Luisteraars en Ruud. Hè? Luisteraars en Ruud. Ja, ja, wat gezellig weer. Het is buiten niet gezellig, maar het ziet er donker uit. Maar wij gaan binnen, we hebben binnen alle lampjes aan. Kunt u zien, als u op de webcam meekijkt, kunt u zien dat we alle lampjes hebben aangestoken. Feeriek gezicht in onze studio. We hoeven niet in het donker te zitten, dat scheelt weer. Dit is het Lunch voor deze dinsdag. Het is vandaag... Eh, eh, eh, wat is het vandaag? 12, hè? Nee, nee 13. 13. 13, ja, 13. 13 december alweer. Vind ik altijd een prettige datum, 13. Echt? Vind ik altijd een prettige datum, de 13. Waarom dan? Dan krijg ik over 10 dagen mijn AOE weer. dus, <laughs> dat kun je aftellen zo van 10, 9, 8, weet je. Dat is handig. Dat is lekker gewoon. Maar ehm hoe is het met jou? Alles goed? Ja, alles prima. Fijn weekend gehad? Uh, ja, rustig. Rustig? Ja. Oké. Okay. Ik had dus het veel opgeruimd thuis. Huh? Veel opgeruimd. Dus, Oké. Eh, ja, zodra die kerstboom erin gaat, dan moeten er ook wel heel veel dingen uit. Ik kom hier in zo'n schuur. Ja. Dan denk je, jeetje, wat hebben we toch een rotzooi thuis. Ja. Dus eh, ik, eh, ik, heb nieuwe vrienden gemaakt bij de Milieustraat in Heemstede. Oké. Nou, dat is hartstikke mooi. Dus die hebben dus een heleboel recyclingspul of zo? Of, nou, dan kan je dat in, in van die bakken gooien. Dat is echt zo'n rondrit. Ja, ja. Een hout daarin, een grof daarin. Oh Wat nog bruikbaar is, uiteraard naar de kringloop. Ja, oké. Nou, we gaan vandaag maar weer eens eh, gezellig eh, eh, radio maken tot twee uur aan toe. En we hebben een popvraag natuurlijk. En eh, ik wil wel even weten wat je vandaag weer voor een popvraag hebt. Ik heb eh, weer een hele leuke bedacht. Ja, je hebt er een hele leuke bedacht. Oké. Niet, niet zo'n hele moeilijke. Dat eh, voor alle leeftijden ook, volgens mij. Ja, ja, ja. Okay. Ja, voor alle leeftijden. Voor alle <laughs> leeftijden. En de vraag gaat als volgt. Wie van deze groepen, dan wel artiesten, heeft geen nummer gemaakt voor een James Bond film? En de keuze is dan A. Duran Duran, B. Grace Jones. C. AH of D. Madonna. En als ik het <laughs> rijtje zo lees, dan is het niet voor alle leeftijden. Eh, nee, nee. Dat is toch iets meer weer voor de eh, voor de twintigers tot en met veertigers, denk ik zo. Nou, twintigers niet eens, denk ik. Nee. Nou ja, goed. Ik wist het ook niet. Maar ik ben daar ook te oud voor. Ja, je eh, gokte wel goed. Eh, ja, gokte niet goed? Ja, ja je ah, gokte wel goed. Oké, ik gokte wel goed. Nou, oké. je kunt er niks mee winnen. Behalve dan natuurlijk een prijs in onze Hall of Fame. Dat, dat kan dan weer wel. En eh, het is een virtueel gebeuren trouwens hoor. Dus dat je niet ergens gaat zoeken van waar is die Hall of Fame. Dat, eh, dat is gewoon virtueel hè. Dan, eh, ja. In ons hart. In ons hart In zit ons je hart. dan. Ja, ja, daar zit je dan. Ja. Goed. Ehm, ja, nou ja. Voor de rest gaan we lekker muziek maken. Af en toe is een kerstplaatje. Zullen we dat doen? Af en toe een kerstplaatje? Vind dat Ik vind het helemaal leuk. Ja? Ja. Oké. Goed. Nou, dan beginnen we maar met een kerstplaatje. zelfs George Harrison heeft een kerstplaat gemaakt. En dit is hem, Ding Dong. artiest eh, houdt zich natuurlijk wel in dat hij een eh, kerstplaat moet maken natuurlijk. Hè? Ja, zo is dat. Dit wordt ook wel eens gezekerd als een kerstliedje. Of het het is, weet ik niet. Maar het past in ieder geval bij december. Duck is Down. Originele versie van Winter in America. Nederland een hit voor een Vroon natuurlijk. Maar dit is de echte. knows he's still there with you, sharing our morning sun. Winter in America is cold, and I just keep growing older. I wish I could have known enough of love to leave love enough alone. I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. But I wish I was there with you, sharing our morning sun. I waken to the sadness of the rain and making love strangers and wishing I had known enough of love to leave love enough alone. Winter in America. al. Dus de originele versie. Later heeft René Vroger het nog eens dunnetjes over gedaan. Maar eh, dit heet Winter in America. Jawel. 3 in 1. En die is vandaag van Buddy Holly. Ja, aan heel ver terug in de tijd. Woe! Heartbeat, why do you miss when my baby kisses me? Does a love kiss stay in my memory? Littly Pat, I know they passed me. Oh, hell, a little thing. Ja, en dat eh, was dan alweer... Uh, ja, het gaat... ja, wat was het nou? Oh ja, Buddy Holly was dat. Heartbeat en daarna oh, oh, Boy en daarna Rayvon En er ging eventjes een klein dingetje mis natuurlijk met, met die jingle. Maar ja, dat kan wel eens gebeuren natuurlijk. Hè? Ja. En nu gaat het weer mis. <laughs> Ik heb het weer verkeerd gedaan. Nou ja, Komt allemaal goed. Je hebt uh, ook eh, zo'n dag, hè? Ja. Ik heb ook zo'n dag. <laughs> ja, ja dat, dat, dat, zou het kunnen zijn. Ja, de dertiende. Ja. Maar deze wil ik horen. Sting. Tonight I see faces as they pass beneath the pale lamplight I've no choice but to follow that call The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong. For I know what I do must be wrong. Or oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street It was many years ago That I became what I am I was trapped in this life like an innocent lamb. How I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. over Bourbon Street was dat. En dat was van Sting. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Sandra Lissenberg. Een eigenaar van een garage aan de Zandvoortse straat keek maandagochtend vreemd op toen hij op zijn werk kwam. Een door hem te koop aangeboden Suzuki Swift... die voor de garage stond geparkeerd, bleek grotendeels gestript. Dieven hebben onder meer de voorbumper, de motorkap... en de behuizing voor de verlichting van de Suzuki meegenomen. Al dus de politie via Facebook. Vrijdag overkwam een vrouw uit Vogelenzang ongeveer hetzelfde. Volgens berichten is de Suzuki de tweede gestripte auto in vijf dagen in Zandvoort. Wie informatie heeft over deze of andere gestripte auto's... kan contact opnemen met de politie op het telefoonnummer 0900 8844. De Zandvoortse brandweer moest maandagavond in actie komen... nadat er brand was uitgebroken in een woning in Bentveld. Rond kwart over zes werd de brand in een woning aan de Ebbingenweg ontdekt. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had de brand in de meterkast vrij snel onder controle. Met een grote overdrukventilator is de rook uit de woning geblazen... en niemand raakte gelukkig gewond. Een verwarde man heeft maandagochtend tijdens een ruzie met een buurman... met een klauwhamer de voordeur van een woning aan de Rudolf Steinerstraat in Haarlem vernield. Ter plaatse troffen agenten op een van de verdiepingen het slachtoffer aan. Deze bleek ruzie te hebben gehad met een andere bewoner uit de flat... en hierbij was zijn voordeur volledig vernield en raakte het slachtoffer gewond omdat er wapens in het spel waren en de verdachte al, al had laten zien dat hij niet bang was geweld te gebruiken... besloten de agenten te wachten op een aanhoudingseenheid en een onderhandelaar. De man bleek geen onbekende van de politie en is uiteindelijk voor onderzoek ingesloten op het bureau in Haarlem... waar hij verder verhoord zal worden. En tot zover het regionieuws. CFM Zandvoort presenteert Eerste Kerstdag 25 december van 2 tot 5 uur een integrale uitvoering van Bachs Weihnachtsoratorium in de uitvoering van het Amsterdam Barokorkest onder leiding van Tom Koopman. Eerste kerstdag tussen 2 en 5 uur CFM Zandvoort. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Westkust weerbericht. Op deze dinsdag heeft bewolking de overhand. En aanvankelijk valt er nog wat lichte regen op motregen. Geleidelijk wordt het droog. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten... en de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks 8 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en regenachtig. De zuid- tot zuidwestenwind waait matig... en de temperatuur wordt niet lager dan een graad of 7. Morgen blijft het droog en schijnt geregeld de zon.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 voorlopig niet hoor. We stoppen pas om twee uur. Niet eerder. Hou aan door. Liedje van de Sidekick, uitgezocht door Sandra. En eh, wat, eh, waarom dit liedje? Wil je daar we mee stoppen? Of? <laughs> nou, nee. Nee, ik, eh, ik, ik, had gauw een liedje nodig. En dan kijk ik altijd even in mijn, in mijn YouTube playlist. En toen kwam ik deze tegen. En dat was eh, ah. een van de liedjes die ik nog niet had gehad. Sam sidekick. Sam Brown, heel mooi. Dankjewel.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 Maar eh, nou ja, je kunt nooit vroeg genoeg wezen met iemand iets moois toe te wensen, toch? Dus uh, eh, voilà, Paul McCartney, Simply Having a Wonderful Christmas Time. En dat was een kerstliedje uit de tachtige jaren van eh, deze meneer. En dit is een nieuwe single van Bears Dan. Of Bears Dan, hoe je het noemen wil. In ieder geval, het gaat over Berlijn. Het heet Berlin. En het is mooi. The cold wind made your cheeks glow. Shivering away under your coat. Berlin was all covered in snow. All I could offer was a hand to hold. So we made our way to the memorial. You traced your hand along the wall. When they put on the video, I felt your hand tighten in mine. Or to be lost in an Alzheimer fog, like the grandfather I lost before I lost. Erase the root, but spare the tree, and cut you out of my memory. Leave my world just black and white, snatch the sun out of the sky, for the only color in my life is the memory of you and I. for every crime that I commit. Is there not a punishment that fits? I'm sorry is an endless corridor. where behind each ever open door. All my doubts, my fear, my sin. I don't know how to begin. It's a maze within a maze without within. My mind, my mind, my labyrinth. try all oh. Happy is the blameless vestal's lot. The world forgetting by the world forgot. Is it eternal sunshine or endless dark? Or just a branch left hanging by the bar? Maybe there are victories and defeats that slip through the cracks of history. We're just two little people in a sea. But know that it meant everything to me. all covered in snow. All I could offer was a hand to hold. So we made our way to the memorial. You traced your hand along the wall. When they put on the video, I felt your hand tighten in mine. You were always on my mind. I can't forget you. van eh, Bears Den, moet je zeggen. Want je schrijft het met EA en dan moet je bear zeggen. Anders. En met dubbel E is het beer. Ja, <laughs> dat is heel wat anders. Bears Den dus. En eh, Berlin, zo heette dit prachtige liedje. En eh, als het goed is, dan moeten nu... ja, zie je wel, het klopt. De bioscoopagenda. bij de bioscoopagenda voor Cinema Circus Zandvoort voor de aankomende week. Eh, op woensdag, zaterdag en zondagen om half twee draait de Disneyfilm Vaiana. Walt Disney Studios presenteert een animatiefilm over de avontuurlijke en dappere Vaiana... die één grote missie heeft, de oceaan overzeilen en eeuwenoude tradities van haar voorouders herstellen. Op deze spannende ontdekkingsreis ontmoet zij halfgod Maui die haar begeleidt in haar zoektocht. Samen zeilen zij de Samen zeilen zij... Ja, ik kom uit Zandvoort, hè, daar heb je moeite met de Z. Samen zeilen zij eh, de oceanen over op een waanzinnig avontuur. Onderweg nemen zij het op tegen vreselijke monsters... die hun missie proberen te dwarsbomen... en ontdekt Wayana iets waar ze altijd al naar heeft gezocht... namelijk haar identiteit. Ah... Dit dus op woensdag, zaterdag en zondag om half 1. En op diezelfde dagen om half eh, vier. dus aansluitend, is Sing. Eh, Buster organiseert een talentenjacht als laatste kans om zijn geliefde theater te redden. Vijf finalisten staan in de spotlight. Een muis die liegt en bedriegt, maar prachtig kan zingen. Een verlegen tiener olifant met plankenkoorts. Een oververmoeide moeder van 25 en een jolige of een jonge gangster gorilla die afstand wil nemen van zijn criminele familie... en een rock stekelvarken die niet langer in de schaduw wil staan van haar arrogante vriendje. Al deze dieren doen auditie in het theater van Buster... en delen de droom die hun leven kan veranderen. Eh, dan nog uh, eh, Sof. Eh, die is bijna dagelijks, met uitzondering van de woensdag, te zien... twee keer per dag om 7 uur s'avonds en om half 10 en eh, hierin speelt Lies Visserdijk eh, Zoof. En ehm, de kookzoof, dat is haar ehm, bedrijfje. Zij heeft een cateringbedrijfje. Inspireert niet meer. De kinderen lijken vooral bezig met hun tienersores... en Casper slaat te snel een veel te jong en veel te slank ding aan de haak. Zo herpakt zich naar een ontmoeting met Jim Cole... maar hun timing blijkt zoals altijd net verkeerd. Dan ontmoet ze de knappe chefkok en foodie Bouke... Hij blijkt een ware goochelaar in de keuken en nog belangrijker, hij ziet haar zoals ze is. Als een sexy, grappige en mooie vrouw en niet als de chaotische werkende moeder. Maar of hij uiteindelijk de oplossing voor haar huwelijksproblemen is? Nou, u kunt het zelf dus gaan zien, eh, bijna dagelijks. Want eh, op woensdag draait Sof dus niet, want dan is het tijd voor de Simon van Kolm Filmclub... En deze week uh, is dat L'Avenir, is een Franse film. En L'Avenir betekent de toekomst. Uh, Nathalie is docent filosofie aan een Parijs Lyceum, getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze heeft een druk leven waarin haar gezin, haar veel eisende moeder en een getalenteerde ex-leerling om haar aandacht vragen. Dan vertelt haar man dat hij haar verlaat voor een andere vrouw en overlijdt kort daarna haar moeder. In de periode van rouw die volgt weet Nathalie haar leven opnieuw vorm te geven. En deze film draait dus eenmalig op woensdag 14 december om half acht in Cinema Circus Zandvoort. En eh, daar kunt u ook terecht voor meer informatie over de rest van de films die nog komen gaan. Cinemacircuszandvoort.nl heet het meisje. Eh, tenminste, niet zo'n zo'n 13 in een dozijn. Ik zat vanmorgen weer, krijgt elke week natuurlijk zo'n lijst met nieuwe muziek. En dan zit je dat dus door te luisteren. Man, dan komt er een hoop meuk uit. Allemaal van die, van die, van die, van die eenheidsworst. Het klinkt allemaal hetzelfde. Maar dit valt gelukkig mee. Sarah Hartman. En het nummer dat heet From the Other Side of the World. We krijgen twee hele aparte versies nu te horen. Onder andere deze. Dit is Robert Lamb. Die zat vroeger in Chicago. En die heeft een uh, nummer van Chicago een beetje op zijn Latijns-Amerikaans bewerkt. 25 or 6 to 4, The Latin Way. editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around a quarter after nine. With letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at half past twelve or so, the usual place, the usual bunch. And still on top of this, I'm pretty sure it must have rained the day before you came. I must have lit my seventh cigarette at half past two. And at the time, I never even noticed I was blue. I must have kept on dragging through the business of the day. without really knowing anything, I hid a part of me away. At five, I must have left there's no exception to the rule. Ah. A matter of routine, I've done it ever since I finished school. The train back home again, undoubtedly I must have read the evening papers then. Oh, yes, I'm sure my life was well within its usual frame. dat komt misschien... Nou, ah, dat komt een andere keer nog wel. Laat ik hem u nog wel eens horen. Want het is een hele mooie versie van eh, Anne-Marie van Otter. Of Van Otter. en, en Björn Oveus en Benny Andersen doen er ook aan mee. En nog, veel, eh, nog een aantal andere. Gorg Wadenius en het Flashback... Eh, nee, ja, Quartet of zo. Zoiets. Goed. Tot straks. ZFM wenst jullie allemaal fijne...